Gert Kluk met het NOS-journaal. De militaire vakbonden vinden dat het kabinet iets moet doen aan het verschil in beloning tussen militairen en politiemensen die op missie naar Kunduz gaan. Door toeslagen van de EU krijgen de politiemensen ongeveer 100 euro per dag meer dan hun militaire collega's die hetzelfde werk doen. Het ministerie van Defensie erkent dat er een verschil is in rechtspositie, maar volgens een woordvoerder bouwen de militairen als ze op missie zijn dubbel pensioen op en hebben ze ook andere voordelen ten opzichte van hun politiecollega's. In Kabul heeft een man in een Afghaans legeruniform het vuur geopend in het ministerie van Defensie. Er zijn berichten over twee doden en zeven gewonden. De man zou de tweede verdieping hebben bereikt waar hij uiteindelijk werd doodgeschoten door beveiligers. De dader droeg naar verluid een bomgordel, maar die kon hij niet tot ontploffing brengen. De Taliban zeggen dat ze de minister van Defensie wilden doden. Klanten van KPN, Vodafone en T-Mobile kunnen per seconde blijven afrekenen. De telecomaanbieders hebben daarover afspraken gemaakt met minister Verhagen. De bedrijven wilden een overstap maken naar afrekenen per minuut. Maar dat zou voor veel klanten duurder uitvallen. Verhagen vroeg de aanbieders om af te zien van hun plannen en dat hebben ze nu gedaan. De minister is tevreden, maar zal er scherp op toezien dat de abonnementen in de toekomst niet toch op deze manier worden gewijzigd. Hij kan dan alsnog ingrepen bij de telecombedrijven. Philips gaat de productie van tv's helemaal uitbesteden aan het Chinese bedrijf TPV. Door tv's te laten maken in een joint venture blijft de merknaam Philips op tv's bestaan, maar aan de commerciële productie in eigen huis komt er meer dan 60 jaar een eind. TPV is een bedrijf dat monitoren maakt waarmee Philips ook nu al zaken doet.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 When you hold and you squeeze me, you make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I will spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears.